Raymond Seré met het NMS journaal In België hebben de onderhandelaars over een nieuwe regering een belangrijke horde genomen. Ze zijn het eens geworden over een aantal heikele kwesties, waaronder de opsplitsing van het kiesdistrict Brussel-Halle-Vilvoorde. Volgens formateur Di Rupo is het akkoord een belangrijke stap, maar is er nog wel veel werk te doen. Slecht management en verstrekkende fouten door BP en zijn partners hebben geleid tot de grootste olieramp uit de Amerikaanse geschiedenis. Deze harde conclusies staan in het eindrapport van de Amerikaanse regering over de olieramp in de Golf van Mexico van vorig jaar april. Toen de eerste meldingen kwamen dat er iets mis was, heeft BP volgens het rapport bijna alles fout gedaan. En daarna hebben bedrijven die de ramp bestreden ook geblunderd. De Franse president Sarkozy en de Britse premier Cameron brengen vandaag een bezoek aan Libië. Volgens de nieuwe machthebbers zullen ze naar Tripoli en Benghazi gaan. Het wordt het eerste bezoek van een buitenlands staatshoofd en een premier aan Libië sinds kolonel Gaddafi werd verdreven. Sarkozy en Cameron zijn populair onder de Libische bevolking. Zij waren de drijvende krachten achter de NAVO-operatie tegen Gaddafi. In Angola zijn bij een vliegtuigongeluk zeker 17 mensen omgekomen. Het toestel van de Angolese luchtmacht verongelukte kort na de start. Ongeveer 20 inzittenden overleefden het ongeluk onder wie de piloot. Hij zegt dat hij geen idee heeft wat de oorzaak van de crash was. In het vliegtuig zaten vooral hoge Angolese legerofficieren. Apple heeft in Frankrijk de omstreden applicatie Jood of geen Jood voor de iPhone uit zijn webwinkel gehaald. De gebruiker kan met de app opzoeken of een bekend iemand van Joodse komaf is. Franse groeperingen omschreven de app als schokkend en dreigde met een rechtszaak. De Joodse ontwerper van het programmaatje wijst erop dat juist veel Joden geïnteresseerd zijn in het feit of een bekend persoon wel of niet Joods is. En dan het weer. Het blijft vandaag praktisch overal droog. Middagtemperatuur rond 18 graden. Morgen weinig verandering. In twee weekende wisselvallig en fris. Dit was het NOS Journaal. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. Files in de Randstad staan op de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Daar staat tussen knoop het Kooienmeer en Akersloot 3 kilometer door een ongeluk. Op de A27 Breda naar Utrecht, 2 kilometer bij Lexmond. Langer is de file op de A28 richting Utrecht. Daar staat tussen Amersfoort-Vathorst en Amersfoort 5 kilometer.